en een voorspoedige start. Dit is Martijn Beek met het NOS-journaal. Accountants moeten beter toezicht houden op de financiën van scholen, ziekenhuizen en andere semi-publieke instanties. Dat stelt de autoriteit Financiële Markten, die bang is dat risico's worden genomen met leningen, vastgoed en financiële producten. De AFM deed onderzoek naar aanleiding van de affaire bij de woningcorporatie Vestia, die begin dit jaar bijna failliet ging. De accountant van de corporatie had de problemen niet gesignaleerd. Noord-Korea heeft een lange afstandsraket gelanceerd. Het communistische land zegt dat het een satelliet in een baan om de aarde heeft gebracht. Veel landen hadden de afgelopen dagen druk uitgeoefend op Noord-Korea om van de lancering af te zien. Algemeen wordt aangenomen dat de raket ook atoomladingen kan vervoeren. Noord-Korea zei maandag nog dat de lancering om technische redenen zou worden uitgesteld tot 29 december. Vanaf 2024 is het in Nederland verboden om nertsen te fokken. Een meerderheid in de Eerste Kamer staat achter dit wetsvoorstel van SP en PvdA. Volgens dierbeschermingsorganisatie Bond voor Dieren worden elk jaar zo'n 6 miljoen nertsen vergast. De vachten worden gebruikt voor modeartikelen. Of nertse fokkers een schadevergoeding kunnen krijgen als ze hun bedrijf gedwongen moeten beëindigen, moet de rechter te zijner tijd bepalen. Moody's blijft somber over de Nederlandse banken. De kredietbeoordelaar heeft zijn vooruitzicht voor de banken op negatief gehouden. Afgelopen juni kwam Moody's met een afwaardering van vijf grote banken. Volgens de kredietbeoordelaar hebben de banken het nog steeds moeilijk vanwege de verslechtering van de Nederlandse economie. Moody's wijst verder op het risico van relatief hoge hypotheekschulden in Nederland. Sitar-speler Ravi Shankar is overleden. Hij wordt gezien als de man die de Indiase muziek in het Westen populair heeft gemaakt. Shankar werd vooral bekend door zijn samenwerking met Beatles-lid George Harrison. Shankar leerde hem in 1966 kennen. Ravi Shankar schreef veel muziek en gaf onder meer concerten op Monterey Pop in 1967 en op Woodstock in 1969. Shankar is de vader van de zangeres Nora Jones en van Anushka Shankar, die ook sitar speelt. Ravi Shankar was 92. Het weer, vrij veel bewolking en soms nog wat winterse neerslag. Het wordt een graad of drie. Dit was het NOS Journaal. Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Bij Amsterdam is er een ongeluk gebeurd op de A4 richting Den Haag.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 Taxi. Before my lady put me down. hurry? Can't you see she's got me worried? I don't wanna lose her love. I don't wanna lose her. The cross town is too slow. Hitchhiking is a no-no. She's all I'm thinking of.